Drie uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Een man van 46 die een meisje verkracht en zes anderen misbruikte... moet ruim drie jaar de cel in. Hij kreeg ook tbs opgelegd. De man uit het Gelderse Alem kende de meeste meisjes via zijn dochters of uit de buurt. Hij sloeg toe toen ze kwamen logeren en maakte beelden van hen terwijl ze lagen te slapen. In totaal maakte hij 24 slachtoffers van wie de meeste nog op de basisschool zaten. De man woonde al jaren in het dorp en was daar actief in het verenigingsleven. In Engeland zijn gisteravond 15 mensen uit een vrachtwagen gehaald. Ze worden ervan verdacht dat ze het land illegaal zijn binnengekomen. De verstekelingen zijn tussen de 16 en 30 jaar oud. Ze werden gevonden na een tip van een ooggetuige in een vrachtwagen... in de buurt van Chippenham, ten westen van Londen. Waar de mannen vandaan komen en welke route de vrachtwagen heeft afgelegd... is nog onbekend. De chauffeur komt uit Ierland, ook hij is aangehouden. Een groepje sociaal advocaten is weggelopen tijdens een debat met minister Dekker in de Tweede Kamer. Ze hadden er genoeg van dat Dekker bleef herhalen dat hij geen extra geld uittrekt voor de rechtsbijstand voor mensen die geen advocaat kunnen betalen. De minister zei dat hij nou eenmaal gebonden is aan de afspraken in het regeerakkoord. Wat Dekker betreft hoeft er bij echtscheidingen, arbeidsconflicten en burenruzies niet meer standaard een advocaat te worden ingeschakeld. Volgens hem kan dit ook buiten de rechtbank worden opgelost. Sociale advocaten zijn daar woedend over. Ze vinden dat ze al te veel onbetaalde uren draaien. De politie in Rotterdam heeft een man aangehouden... voor de dodelijke schietpartij gisteravond in het stadsdeel Feyenoord. Daarbij kwam een 30-jarige Rotterdammer om het leven. Hij werd beschoten toen hij in een auto zat. Hulpdiensten hebben hem nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De aangehouden man is 33 en komt ook uit Rotterdam. Het weer, er trekt een regengebied over het land. Laat in de middag is die regen in het noorden. In het zuiden wordt het dan weer droog. En de maxima liggen rond de 9 graden.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 heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In Zandvoort leeft het. En jij. En jij. En beleeft het. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Beleef Dit is het ritme van Zandvoort. You're you don't want today. You gotta be right, you gotta that round. Love it when you look at me that way. Now we're in the border with Mojito the bar. We apply it because it came up on the glass. The DJ plays your favorite song, Kanye's on. Now you're beckoning to me to dance. Pulling me, pulling me close. Close your eyes, your are Telling me we gotta go. Won't you take me home? I wanna ride it. I don't Just my soul. I ride and leave you. turn the lights down low. I am head to toe. I catch my soul. I ride and leave to you. 20 days, we go around and around playing city games. They say you slow it down, not right now. Then you wake up, we will play. Let it be, let it be, let it be known. 106.9. Dit is ZFM. Ik kom binnen in de bar. Ik zie een meisje zitten, ben meteen in de war. Super fel haar en ze kijkt een beetje dom. Keek niet goed, dus ze zat andersom. Dus ik loop om de heen.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 I They say, oh my God, I see the way you shine Take your hand, my dear, and place them both in mine You know you stopped me dead while I was back You nearly passed me, but then you asked if I had a light. I told a joke, could we share a smoke or five? I said I ain't got a plan, but we could hang out till the morning. Cause I don't wanna leave you now. Let's take a long wanna lose you now Let's take a long not this crazy.